Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Australische stad Melbourne is brand gesticht in een synagoge. Deelnemers aan het ochtendgebed moesten naar buiten vluchten. Een van hen raakte licht gewond. Ze vertellen dat gemaskerde mensen brandbommen naar binnen gooiden. De synagoge in Melbourne raakte zwaar beschadigd. De daders zijn voortvluchtig. De Zuid-Koreaanse president Yoon moet worden afgezet, vindt nu ook de leider van zijn eigen partij. Die zegt aanwijzingen te hebben dat Yoon dinsdag, toen hij korte tijd een militaire noodtoestand uitriep, opdracht gaf om hooggeplaatste politici te arresteren. De partijleider is bang dat Yoon, als hij aanblijft, opnieuw zo'n machtsgreep wil doen. De brandweer van Terschelling heeft hulp van het vasteland ingeroepen... om een woningbrand in Westerschelling te blussen. In de haven van Harlingen stonden al brandweerwagens klaar om te worden overgevaren. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Wel bracht een boot van de KNRM rond middernacht extra brandweerlieden naar Terschelling. Al vrij snel daarna was de brand onder controle. De Franse president Macron zal de komende dagen een nieuwe premier voordragen. Dat zei hij in een tv-toespraak. Woensdag viel de regering van premier Barnier na een motie van wantrouwen in het parlement. Macron noemt dat ongeëvenaard. De politieke blokken in het parlement moeten volgens hem beter samenwerken. De NASA heeft een missie waarbij astronauten rond de maan vliegen... opnieuw met ruim een half jaar uitgesteld. De lancering staat nu gepland voor april 2026. Het uitstel is nodig vanwege een probleem met het hitteschild van de ruimtecapsule. Het rondje om de maan moet een jaar later worden gevolgd door een maanlanding... de eerste sinds 1972. Het weer. Het regent op veel plaatsen en het gaat steeds harder waaien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Daar is het aan de kust in de ochtend stormachtig... met windstoten van zo'n 100 km per uur.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 You look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got you sent up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call in I'm out.